Kasper Meijer met het NOS-journaal. Rusland heeft afgelopen nacht opnieuw grootschalige luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij vielen zeker twaalf doden, onder meer in de hoofdstad Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. Het zou gaan om de grootste Russische luchtaanval in weken. Het Russische leger voert dan een aantal nachten op rij grote luchtaanvallen uit op Oekraïnse steden. Juist nu beide landen honderden krijgsgevangenen aan het uitwisselen zijn. Rusland meldde vannacht ook droneaanvallen vanuit Oekraïne. Bij een Israëlische aanval op Gan Yunis en Gaza zijn 9 van de 10 kinderen van een artsen-echtpaar gedood. De slachtoffers zijn tussen de 7 maanden en 12 jaar oud. De vader is zwaar gewond en de toestand van het 11-jarige kind dat het als enige overleefde is kritiek. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht tegen een aantal verdachten in een nabijgelegen gebouw. In de Australische deelstaat New South Wales zitten tienduizenden mensen zonder stroom door overstromingen. Naar schatting zijn zo'n 32.000 mensen afgesloten van de buitenwereld. Reddingswerkers kunnen hem moeilijk bereiken. Vijf mensen zijn door de overstromingen om het leven gekomen. Honderden huizen zijn onbewoonbaar verklaard. Op de meeste plekken is het water inmiddels gezakt... maar hulpdiensten waarschuwen nog wel voor uitdagende weersomstandigheden. In Hattem in Gelderland is afgelopen nacht een voetganger doodgereden. De automobilist reed na het ongeluk door... Het slachtoffer werd zwaar gewond op straat gevonden en is naar het ziekenhuis gebracht en daar overleden. Er zijn twee verdachten opgepakt. Het is nog niet duidelijk of een van hen de bestuurder is. De politie laat weten dat er nog naar zeker één verdachte wordt gezocht. Het weer. De dag begint grijs met op veel plekken regen. In de loop van de ochtend trekt de meeste regen weg naar het oosten. Af en toe breekt ook de zon door. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen wordt het weer wisselvallig. Dit was het NOS Journaal verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Vandaag eh, door ondergetekende Edward Rauhorst, Mr. Brightside. Welcome back, zo eh, was ook de titel van onze openingssong. Met eh, Chad Baker op de trompet en de Duitse Wolfgang Lackerschmidt op vibrafoon. Opgenomen in 1987, een jaar voor de tragische dood van Chad Baker op meen 13 mei 1988 in Amsterdam. Met de trompetist in uh, eh, relaxte topvorm. Hij had het eh, zo te horen op het beste naar zijn zin. En hopelijk eh, hebben jullie dat ook de komende twee uur. Ik serveer je weer een lekkere mix van oud en nieuw, jong en gelouterd. Voor een ieder van 6 tot 109 op 106.9 FM. Schatprichtig aan de grote jazz-trompetisten eh, zoals die Baker, Clifford Brown, Dizzy Gillespie. Lee Morgan is een eh, trompetist uit Detroit die uh, langzaamaan naam begint te maken. Anthony Stanko. Hij bracht vorig jaar een album uit onder de bezielende begeleiding van zijn mentor, de welbekende bassist Roger Whittaker. Met een mix van originals en covers van jazz standards. Zoals het nummertje Ask Me Now, oorspronkelijk van Thelonious Monk. Anthony Stenko op trompet. Anthony Stenko van zijn album Stenko's Time uit 2024... Eh, met daarop onder meer Rodney Whittaker op bas, Joe Farnsworth op drums... en Randy Napoleon op gitaar. Ik had het net al even over de, eh, iconen op de trompet, zoals Lee Morgan... Ehm, daar heb ik een nummertje van, van zijn album Expo Bident. Expo Bident, wat zoiets betekent als eh, geweldig, excellent, wonderful. Ehm, dat is een album dat eh, <clears throat> uit werd gebracht of eh, <clears throat> dat werd gemaakt voordat die Lee Morgan eh, grote faam ging maken op het Blue Note label. Dit is op het VJ label ehm, met Art, Art Blakey de drummer als sideman. Ehm, verder ook nog Clifford Jordan, Art Davis en Eddie Higgins. het nummertje Triple Track. Pirate Avengers. Like play a title. Oh Lord, don't let them drop that atomic bomb on me. special warm welcome to our listeners across the globe, in particular our fans in the democratic and sovereign island of Taiwan. Oh Lord, don't let them drop that atomic bomb on me. Op vocalen Charles Mingus, letterlijk en figuurlijk een hele grote bassist. Maar het bijzondere is op dit album Oh Yeah... dat hij alleen maar piano speelt en zingt. Hij laat het baswerk over aan Doug Watkins... En het eh, saxofoonwerk eh, hoorde je, daar hoorde je eh, Booker Irvin van het bijzondere album Oh Yeah uit 1962 op het Atlantic label dat meer bekend is vanwege de soul muziek, maar ook een jazz tak had in de jaren 50, 60. Um, komen we bij een, een nieuw album, een nieuw release. Uh, nou ga je eens maar eens eh, lekker luisteren. New release. alto-saxofonist Randall Despomier werd geboren en getogen in de buurt van Nola, New Orleans. En speel, uh, eh, vervuldig in de, de fanfare tijdens de Mardi Gras parades sinds zijn jeugd. En eh, op South, het album South, keert hij terug naar die zuidelijke roots. Eh, hij herinterpreteert songs van bijvoorbeeld professor Longhair en Alan Toussaint, Sidney Bechet, maar toont ook zijn eigen lyrische compositionele vaardigheden. Het is echt een heel lekker plaatje. dus dat eh, South van die Randall Despomier. En het nummertje wat je net hoorde heette Dying to Live. Oorspronkelijk van eh, Edgar Winter, de broer van Johnny Winter, de bluesgitarist. Komen we aan bij een favoriet onderdeel van ZFM Jazz. ZFM Jazz. Top 2025 Cover Up, an open openbaring. van de Duitse cellist Jurk Brinkman... en de Nederlandse trompetist Erik Vloeimans hebben elkaar al vaker gekruist. En onlangs kwamen ze opnieuw bij elkaar om eh, fraaie interpretaties te geven... van muziek van Ennio Morricone en eh, Charles Aznavour. Met daarbij ook nog eh, enkele eigen composities... Ehm, op het album Vivre geheten. Um, ja, hun klanken van die eh, cello en de trompet smelten uh, ja, fantastisch samen in het welbekende Yesterday When I Was Young, Hier Encore. Van die Charles Aznavour, te vinden op plek 999 in onze onvolprezen ZFM Jazz. Top 2025 cover-up. De enige hitparade die tot stand komt. Via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. Nog meer nieuwe releases. New release. tenorsaxofonist Willie Morris. Eh, van zijn eh, net uitgekomen album Unbound Inner... op het eh, Positone label, dat mainstream jazz label... met um, onder meer John Davis op piano... Boris Kosloff op bas en uh, Rudy Royston op drums. Het nummertje, een oude standard... The Folks Who Live Down the Hill... van die tenorsaxofonist, aanstomend talent Willie Morris keren we terug bij eh, Chad Baker, waarmee ik de uitzending begon. In 1985 reed die Baker op één dag heen en terug eh, van Luik naar Luna aan de Vecht... om mee te spelen in een opname van het eh, Amstel Octet. Octet pardon. Een formatie die met vijf blazers Edu Nink Blond op trompet, Blok... Edu Nink Blok op trompet, Evert Hekkema op baritonhoorn... Eh, Kees van Dier op altsax, eh, Dick de Graaf op tenorsax... Eh, Jan Vennik op baritonsax en een ritmegroep... bestaande uit Ben van den Brink op piano... Hein van der Geen op bas... en John Engels natuurlijk op drums uh, veelal uitgearrangeerde bebop-composities speelde. En waarom kwam die beker zo snel? De link was zijn vriendschap met de excentrieke Hekema. Uh, eh, die sessie die leverde allerlei eh, songs op, ook allerlei alternatieve tracks. En daarvan uh, hoor je, moet ik even kijken hoe dat nummer ook alweer heet. Oh ja, Terkivization van het album Hazy Hugs van het Amstel Octet met Chad Baker. swingende boel bij het eh, Amstel Octet featuring Chad Baker. Chergivization, eh, oorspronkelijk nummer van Gene Perla. En dat was een bassist in de band van eh, Elvin Jones. Van het historische album Hazy Hugs uit de 1985. Gaan we nog even terug ook naar een andere icoon die we eerder draaiden in het programma. Charles Mingus, de bassist. Ehm ja, dat is, eh, komt van het album, eh, zijn eerste album voor het grote Columbia-label. Eh, en dat heette, dan moet ik even kijken, Aum. Oh ja, Aum. uit 1959. Met het geweldige nummer Boogie Stop Shuffle. Charles Mingus en zijn band. Jazz. But if you ever been down New Orleans, you can understand just what I mean. All week long, it's quiet as a mouse, but on Saturday night, they go from house to house. Don't have to pay the usual admission if you're a cook or a waiter or a good musician. If you happen to be running by, drop in at the Saturday night fish fry. It was rockin'. It was rockin'. You never dream such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. Now my buddy and me was on the main stem fool around, just me and him. We decided we could use a little something to eat, so we went to a house on Rampart Street. We knocked on the door and it opened with ease, and a cute little miss said, Come in, please, before we could even bat an eye. We were right in the middle of a big fish fry. It was rockin', it was rockin'. You never seen such something and jump till the break of dawn. It was rockin', it was rockin'. You never seen such jumping and shoving till the break of dawn. Now the folks were having the time of their life, and Sam was jiving Jimmy's wife. And over in the corner was a beat up grand being played by a big fat piano man. Some of the chicks wore expensive frocks, and some of them had on Bobby socks. But everybody was nice and high at this particular Saturday night fish fry. It was rockin', it was rockin'. You never seen such guffin' and shovin' till the break of dawn. It was rockin', it was rockin'. You never seen such guffin' and shoving till the break of dawn. Now me and my buddy, we fell right in and we hollered, let the joy begin. We figured this would be a good place to play, cause the party was already underway. All of a sudden my lights went low and everybody headed straight for the front door. Well, I was so scared I didn't know where to go, so I stood right there and fell on the floor. It was rocking, it was rocking. You never see such guffin' and shoving till the break of dawn. It was rockin', it was rockin'. You never seen such guffin' and shuffin' till the break of dawn. Now the women were screaming and jumping and yelling. My bottles were flying, the fish was smelling, and up above all the noise they made, somebody hollered, "You better get out of here! This is a raid." Well, I didn't know we were breaking the law, and someone reached over and punched me on the jaw. Had us roped up from front to back, and they were putting us in the wagon like potato sacks. It was rockin'. each other till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffing and shoving till the break of dawn. I knew I could get away if I had a chance, but I was shaking like I had the same fight as stance. Tried to crawl under the bathtub, but a policeman said, Where you going there, bub? Now they got us out of there like a house of fire, put us all in that black mariah. They might have missed a pitiful few, but they got Paul, me, and Annie too. It was rockin' for rockin'. You never seems such scuffling and shoving till the break of dawn. It was rockin'. It was rockin'. You never seems such scuffling and shoving till the break of dawn. Well, they took us to jail in a day's condition. They booked each one of us on suspicion. The man went down and went my bail and got me out of that rotten jail. Now, if you ever want to get a fish in your eye, just mention a Saturday night fish fry. I don't care how many fish in the sea, but don't ever mention a fish to me. It was rocking. It was rocking. You never seen such guffin and shuffin' till the break of dawn. It was rockin', It was rockin' till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen that dropping and shoving till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen that dropping and shoving till the break of dawn. standing up each time you get hit. Jazz, jazz, jazz, ain't nothing but soul. ZFM Jazz. Pony Point Dexter was een Amerikaanse saxofonist die altijd in de schaduw stond... van de echte grote namen zoals Charlie Parker, Dexter Gordon, Johnny Griffin. Met al die mannen speelde hij eh, ooit samen. En in de begin jaren 60 was hij ook de begeleider... bij het fameuze vocale trio Lambert, Hendricks en Ross. Alvorens hij naar eh, Europa verkaste... waar hij woonde in Spanje en Duitsland. En in 1967 eh, samen optrad met die Anita Ross... in Frankfurt, ondersteund door een Duitse band... Eh, van het eh, album, ja het is gewoon een live album, Annie Ross en Pony Poindexter with the Berlin All Stars live at Frankfurt. En je hoorde het welbekende nummertje van Louis Jordan, Saturday Night Fish Fry. Eh, we zitten tegen het einde van het eerste uur. Ga niet weg. Misschien moet je even een broodje pakken, wat eten. Uh, maar tweede uur gaan we vrolijk verder. Uh, Collega Auko had met Pasen, afgelopen Pasen een special over de kip en het ei...